uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft vanuit de gevangenis een klacht ingediend... omdat hij naar eigen zeggen is vergiftigd. Afgelopen weekend kreeg hij last van een rode, branderige uitslag en zwellingen in zijn gezicht. Na een behandeling in het ziekenhuis moest hij terug naar de cel. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van vergiftiging, maar van een allergie. Navalny is daarvan niet overtuigd in een onafhankelijk onderzoek. Navalny zit een celstraf van 30 dagen uit... omdat hij had opgeroepen tot protest tegen de Russische autoriteiten. President Trump heeft nieuwe importtarieven aangekondigd voor Chinese producten met een gezamenlijke waarde van 300 miljard dollar. China en de VS onderhandelden deze week in Shanghai over hun handelsconflict, maar dat overleg is mislukt. China heeft nog niet gereageerd op de nieuwste Amerikaanse maatregel. Google luistert niet langer mee met wat mensen in Europa zeggen tegen hun elektronische vraagbaak, de Google Assistant. Tot nu toe gebeurde dat wel, zonder dat gebruikers dat wisten. Dat meeluisteren was volgens Google om de software te verbeteren. Onlangs werd dat meeluisteren onthuld door een klokkenluider. In het noorden van Canada komt een beschermd natuurgebied dat bijna net zo groot is als Duitsland. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat de enige plek rond de Noordpool waar in de toekomst zomers nog zeeijs ligt. Mijnbouw, olie- en gaswinning en bepaalde vormen van visserij worden verboden. En de oorspronkelijke Inuit-bewoners krijgen meer inspraak. In de tweede voorronde van de Europa League is FC Utrecht uitgeschakeld. Uit tegen Zrinski Mostar verloor Utrecht in de verlenging met 2-1. AZ is wel door naar de derde ronde. In Zweden werd het tegen BK Hekken 0-3. En het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen buien met soms onweer en plaatselijk veel regen.